Al 20 jaar. Why? Dit is 20 jaar ZFM. op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad, mijn hemelse verslaving.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 De Nationale Democratische Partij van oud-legerleider Bouterse staat in de peilingen ver voor op de partij van zittend president Venetiaan. Die heeft gezegd dat hij nooit met de NDP zal samenwerken zolang Bouterse die partij leidt. Tegen Bouterse loopt nog altijd een proces vanwege de decembermoorden van begin jaren 80. Taakstraffen moeten verdwijnen en er moet een strafdienstplicht voor in de plaats komen. Dat wil het CDA. Volgens lijsttrekker Balkenende geldt de taakstraf voor sommige jonge criminelen als een soort statussymbool. Een strafdienstplicht met bijvoorbeeld nachtdetentie en heropvoeding is volgens het CDA afschrikwekkender. VVD-Kamerlid Teven spreekt van campagnegeneuzel. Toen hij hetzelfde voorstelde voelde het kabinet er niets voor, zegt Teven. Om het groeiende personeelstekort in de zorg tegen te gaan... komt er een nieuw type middelbare school bij, het Zorgvakcollege. Het is een zesjarige opleiding die qua niveau ergens tussen het VMBO en de HAVO ligt. Het kabinet hoopt op net zo'n succes als bij het vakcollege voor techniek. Sinds dat bestaat is de toestroom van techniekstudenten met de helft toegenomen. De rechtbank van Den Bosch houdt donderdag een proef met avondzittingen. Mensen hoeven dan geen vrij meer te nemen om een zitting bij te wonen. De politierechter behandelt donderdagavond 10 zaken tussen 7 uur en half 10. De proef wordt in september en oktober herhaald. De voetballers in de Duitse Bundesliga hebben Arjen Robben gekozen tot beste speler van het afgelopen seizoen. De verkiezing was georganiseerd door het blad Kieker. 241 spelers brachten hun stem uit en ruim 72% koos voor Robben. Louis van Gaal werd gekozen tot beste coach van dit seizoen. Dat het weer, zon en wolkenvelden en maxima tussen 14 graden.